Een man liep rond met messen en stak om zich heen. Verslaggever Matthijs van de Wiel is in Rotterdam. We hebben nog niet het volledige beeld. Wat we gehoord hebben is dat het in de parkeergarage de man zou zijn begonnen. Dat hij daar iemand heeft verwond. En vervolgens buiten. En buiten, ik vertelde het al, het is onder de Erasmusbrug aan de noordkant. Daar eh, zit dus dat museum en een horecagelegenheid. Daar is hij met messen op willekeurige mensen, zeggen ooggetuigen, gaan insteken. En is hij uiteindelijk door omstanders eh, overmeesterd. Getuigen hebben tegen de politie gezegd dat de verdachte ook Alu Akbar riep. De verdachte is gearresteerd en naar het ziekenhuis gebracht. Storm Boris zorgt in Italië nog steeds voor veel regen en hoge waterstanden in de rivieren. Vooral in het noorden is de overlast groot, zegt correspondent Angelo van Schaik. In de stad Faenza is eh, door de hoge waterstand eh, de riolering overstroomd. Dat geeft natuurlijk op overlast. Net ten noorden van de stad Faenza is de situatie het meest kritisch. Daar worden twee mensen vermist. En in het gebied wordt met bootjes en helikopters gezocht naar de vermisten... en worden mensen uit hun huizen gehaald richting een veilige plek. Het is dezelfde storm die eerder al enorme overstromingen veroorzaakte in het midden en oosten van Europa. Hij is al meer dan 230 jaar dood, maar toch is er nieuwe muziek van hem verschenen. Een Duitse bibliotheek ontdekte ineens een onbekend muziekstuk van componist Wolfgang Amadeus Mozart. Het is geschreven voor een snaartrio en duurt 12 minuten. Hier even een korte versie. Mozart schreef het stuk waarschijnlijk in zijn tienerjaren rond 1760. Morgen wordt het voor het eerst opnieuw opgevoerd in de opera van Leipzig. Krijg je nog het weer? Het wordt een zonnige dag met maximaal 23 graden.